uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft een 21-jarige man opgepakt vanwege de schietpartij in Helmond... waarbij twee kinderen gewond raakten. Gisteren werd een grijze Volkswagen beschoten. Bij het incident werd een peuter van twee geraakt in haar been. Een meisje van 15 liep een schotwond op. De peuter is intussen aan haar been geopereerd... en maakt het naar omstandigheden goed. De politie denkt dat het schietincident te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu. Een middelbare school in Spijkenisse schorst een aantal leerlingen... wegens de mishandeling van een 14-jarige jongen. Ook voetbalvereniging Spijkenisse heeft een aantal jeugdleden op non-actief gesteld. Op beelden is te zien hoe de jongen afgelopen vrijdag... door de groep werd geslagen en geschopt. De jongen liep onder meer een gebroken neus op. Er zijn inmiddels vijf jongens uit Spijkenisse aangehouden. De doorrekening van het klimaatakkoord wordt 13 maart openbaar gemaakt. Op verzoek van het kabinet analyseren het Planbureau voor de Leefomgeving... en het Centraal Planbureau de afspraak om de broeikasgasuitstoot terug te dringen. Vorige week drong de voltallige oppositie in de Tweede Kamer erop aan... de doorrekening nog voor de Provinciale Statenverkiezingen te bespreken. Die verkiezingen zijn 20 maart. De rapporten komen dus een week daarvoor. Een man van 55 uit Kerkrade is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf... en tbs-behandeling voor het online misbruik van zeker tien minderjarige meisjes. Tussen 2011 en 2016 zocht de man contact met zijn slachtoffers... via spelletjeswebsite Habbo Hotel. Hij verleidde de meisjes om zichzelf te betasten en hij stuurde ze naaktfoto's. De man deed zich voor als zijn minderjarige zoon, die daardoor ook even verdachte was. Ook dat neemt de rechter hem kwalijk. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno en identiteitsfraude. En dan het weer, kans op sneeuwbuien. Al met al valt er op de meeste plaatsen zo'n 2 tot 4 centimeter sneeuw.